in het water van de Leidse Vaart in Haarlem een lichaam was gevonden. En net werd bekend dat het inderdaad om Sam gaat. De jongen was sinds woensdagnacht vermist nadat hij na een feestje naar huis reed. Na de vermissing werden er verschillende zoekacties gehouden. En het bericht dat hij vermist was werd veel gedeeld op social media. In Den Haag is vanmiddag een automobilist ingereden op agenten... waarna de politie kogels heeft afgevuurd op de auto. Een van de agenten is licht gewond geraakt, zegt de politie tegen Omroep West. De bestuurder is aangehouden, hij is niet gewond geraakt. Hij zit in voorarrest en moet nog worden verhoord. De man van 29, die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Kaag... blijft 14 dagen langer in voorarrest, heeft de rechter besloten. Hij stond bij de woning met een brandende fakkel, terwijl hij dreigende teksten riep. Kaag heeft aangifte gedaan tegen hem. Vorige week werd de man ook al opgepakt. Toen stond hij voor het huis van minister De Jonge. Daten tijdens corona vergt wat creativiteit. Iemand nieuw ontmoeten als de boel op slot zit is een stuk lastiger. En een leuke activiteit verzinnen is ook nog niet zo makkelijk. Volgens deze dating-expert zorgt de lockdown er ook voor dat mensen zich steeds sneller aan elkaar binden. Wat je merkt is dat mensen zich wat eenzamer voelen. En daardoor toch sneller al zich gaan hechten aan een bepaald persoon. En sommige relaties in een soort snelvaart terechtkomen. Omdat ze sneller thuis gaan afspreken. Eh, minder leuke dingen kunnen doen. Dus sneller gewoon op de bank belanden en dan zoiets hebben van ja we kunnen niet te veel mensen zien, dus laten wij samen maar eh, bij elkaar blijven. Gezien je de liefde van je leven niet tegen het lijf kan lopen in de kroeg... wordt er vooral veel contact gelegd via apps ook deze dating-appmaker ziet het gebruik van haar app groeien. Het grote verschil tussen een paar weken geleden en nu met eh, de lockdown is natuurlijk weer dat horeca-dates er niet in zitten. En dat mensen dan toch creatievere manieren moeten vinden om te daten. Iedereen neemt wel een gloewandje mee of een paraplu of een dekentje voor tijdens de wandeling. Dus eh, mensen zorgen wel dat het uiteindelijk leuk wordt. Het is even behelpen, maar eh, ja, mensen vinden wel oplossingen. En dan nog het weer. Vanavond in het noorden wat winterse buien. Vannacht vriezen, kan het gaan vriezen en wat glad worden. Morgen regen en dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 De jongens van See It, ze zijn er weer. We hebben de kerst overleefd. Oud en nieuw overleefd. En dan is het toch echt tijd. Voor de See It Year Mix. Dan denk je, ja, we zitten in nieuw jaar. Nou, fuck it. We doen gewoon de 2021. De hardste klappers. Die de See It Boys hebben gevonden. Twee uur lang in de mix. Met nu... DJ Dion Sydney. All my ladies pop your backs with it. deja vu. Deja vu.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 Oh my heart, only you can know how Every day is Every day's an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin, mercury rising. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down feel like I wanna be inside of you.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 I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York or Japan. Yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame. Yeah, yeah. I'm too sexy for the trap okay.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 Thank and I'm free again. See It Year Mix 2021. En als je denkt van, goh, wat een platen waren dat vorig jaar. Nou, het tweede uur zit er zo meteen aan te komen. DJ een uur lang in de mix. Ook met het beste uit 2021. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be. Done. record and I'm not playing right. Just cynical, how they kill me. Till you tell me on the heavenly phone.